Boekraad met het NMS Journaal. Twee agenten van de Amerikaanse immigratiedienst ICE worden verdacht van mijn-eet... na een schot op een immigrant die ze wilden arresteren. Dat gebeurde in de stad Minneapolis, waar ICE in opspraak is geraakt... door twee dodelijke schietincidenten. De ICE-agenten beweerden dat ze door de immigrant en een omstander werden aangevallen... maar getuigenverklaringen en videoopnames spraken dat tegen. Toen er nog meer bewijs opdook, werden de twee verdachten vrijgelaten... en werd juist een onderzoek naar de agenten gestart. Zij zijn nu op non-actief gesteld. Nederland stuurt komende week het marineschip Johan de Wit naar het Noordpoolgebied. Het amfibisch transportschip gaat daar deel uitmaken van de grote internationale oefening Cold Response. Aan die tweejaarlijkse oefening doen dit keer 25.000 militairen uit 14 landen mee. Deze week werd bekendgemaakt dat zij nu vallen onder de nieuwe polmissie van de NAVO, Arctic Sentry. Die missie is deels bedoeld om de spanningen binnen de NAVO weg te nemen... die ontstonden door claims van president Trump op Groenland. Twee mannen zijn door de Britse rechter veroordeeld tot levenslang... voor het plannen van een antisemitische aanslag. Ze wilden het vuur openen op de Joodse gemeenschap in Manchester. Ze waren daarbij geïnspireerd door islamitische staat. De Verenigde Staten hebben opnieuw een aanval uitgevoerd op een bootje in de Caribische Zee. Daarbij zijn drie opvarenden gedood, zegt het Amerikaanse leger. Volgens het leger werd het bootje gebruikt door drugsmokkelaars, maar daarvoor levert het geen bewijs. Het Amerikaanse leger voert vrijwel wekelijks aanvallen uit op veronderstelde drugstransporten in het Caribisch gebied en op de Stille Oceaan. Daarbij zijn sinds september meer dan 130 mensen gedood. Het weer. De dag begint bewolkt, maar al snel breekt vanuit het noordwesten de zon door. Het blijft droog bij 1 tot 4 graden, maar door de wind voelt het een stuk kouder aan.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 Why they on me? I'm flying, sipping low key. I'm sipping low key in Onyx, find a rider. When I'm pulling up right beside you Pop star Lil Mariah When I take skit game wireless Throw a stack on the Bible Never Snapchat or took Molly She fall through plenty Her and all her guineas Yeah We at the top floor Right there off Duini Yeah Oh no I can't fuck with y'all Yeah When I'm with my squad I cannot do no wrong yeah, saucepan in the city, don't get misinformed.